Het is drie uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur James Gandolfini is overleden. Hij was vooral bekend door zijn rol in de televisieserie The Sopranos. Volgens tv-zender HBO overleed hij tijdens een vakantie in Rome... waarschijnlijk na een hartaanval. Gandolfini speelde de hoofdrol in The Sopranos. Daarin staat hij als Tony Soprano aan het hoofd van een beruchte maffiafamilie in New Jersey. Maar hij kan met paniek aanvallen en gaat daarom naar een psychiater. De serie won veel Emmys en Golden Globes. Gandolfini speelde ook in tientallen films, waaronder True Romance en The Mexican. Een van zijn laatste films was Zero Dark Thirty over de jacht op Osama Bin Laden. James Gandolfini was 51 jaar. De samenwerkende moslimorganisaties Rijmond roepen politici op om geen voorbarige conclusies te trekken over de toekomst van de Ibn Galdoen school in Rotterdam. PvdA, PVV en de Rotterdamse wethouder De Jonge vinden dat de school de deuren zou moeten sluiten vanwege de examenfraude. Maar de organisaties waarin de moskeeën in de regio samenwerken zijn het daar niet mee eens. Ze vinden het van groot belang voor de moslimgemeenschap dat de Imam blijft bestaan. De keuzevrijheid in het onderwijs mag volgens de organisaties niet worden aangetast, ook niet als gevolg van een dergelijk ernstig incident. De Verenigde Staten zijn een diplomatiek offensief begonnen voor het Afghaanse vredesoverleg. In Qatar zouden gesprekken tussen de Taliban, de Afghaanse regering en de VS worden gehouden maar president Karzai besloot plotseling tot een boycott. Karzai is vooral boos over de manier waarop de Taliban zich presenteren in Qatar. Bij hun kantoor stond op een bord dat in het gebouw het politieke kantoor van het Islamitisch Emiraat van Afghanistan is gevestigd. Intussen is het bord weggehaald en probeert de Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken om Karzai gerust te stellen. Het was de bedoeling dat de gesprekken deze week zouden beginnen. Het weer. Lokaal kunnen buien vallen, mogelijk met onweer. Overdag eerst zon en droog. Het wordt 23 graden in het westen tot 29 in het oosten. Later in de middag opnieuw zware buien vanuit het zuiden.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 It's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me, we're all feeling gay. Everything's okay, the sun in the sky And you and I, we're all feeling good Like we knew we were Summer is here, and you're so near Together we'll fly They singing, birds are winging. It's a golden wonder day. The flower, the bee, and you and me. We all agree you were made for me. The sun in the sky, and you and I. We're so happy together we could almost cry. There's no need to hurry, no need to hesitate. We're never too early, we are never too late. There's no need to worry, no need to hesitate. We're so much alive that we don't have to wait. so near, the weather's fine. Summer's here and you're so near, glad to know that you're mine. Birds are singing, easily winging. It's a golden wonder day, the flower to be, and you and me, we all agree. You were made for me, the sun in the sky. And you and I were so happy together we could almost drive. There's no need to hurry. We ain't got nothing to do. We're doing the best we can. I'm loving you. There's no need to worry. The world is treating us right. We're so much in love as we wait for the night As we wait for the night As we wait for the night is hier 1967, Wally Tax en zijn bandje The Outsiders. het geval je de aankondiging van twee uur hebt gemist. De komende maanden tot eh, begin september hoor je aan het begin van elke uur de nacht hangt anders. Een plaat die op een of andere manier iets met de zomer te maken heeft. Nou, ook al regent het buiten pijpen stelen. En is het eh, veel te koud voor de tijd van het jaar, maakt niet uit. Je hoort in ieder geval een plaat die te maken heeft met de zomer zangers hier van de Outsiders was daar een mooi voorbeeld van in ieder geval. Komend uur in deze aflevering van De Nacht Anders heb ik er weer twee voor je. Twee opnamen die gemaakt werden tijdens eh, speakers met Koppen. De kick ga je in ieder geval horen. En als de tijd het toelaat ook nog een opname van eh, Power Play. De band die eh, weer helemaal terug is van weg geweest. En de kick die heb je afgelopen jaar ook regelmatig kunnen zien in De Wereld Draait Door. Verder eh, opnamen vanuit heden en verleden. En soms uit een heel ver verleden, zoals dit bijvoorbeeld. Het komt uit de jaren 40 wat je nu gaat horen. Woody Guthrie. It was late last night. I made my round. I met my woman and I blowed her down. I went on home and I went to bed. I laid my pistol up under my head. Early next morning by the rising sun, I woke up and I started to run. I made a run, but I run too slow. A man overtook me down in Jericho. I was standing on the corner reading my daddy's will. Long come a man, he called him Bad Texas Bill. He said, uh, Captain, is your name Lee Brown? I believe it's you, the rascal blowed your woman down. I said, yes, sir, Captain, my name's Lee. And if you've got any blues, boy, sing 'em to me. Well, I guess, Lee, that you know the best. You better come go with me. The judge will tell you the rest. When I was arrested, I was dressed in black. Put me on a train and they brung me back. Jury found me guilty in the first degree and they laid me down in the penitentiary. Yes, the judge found you guilty and the jury too. Cried, Lord in heaven, have some mercy on me. I'll be here for the rest of my life. All I done was kill my wife. like a G. Leroy Brown. Een liedje over een man die in een kroeg zit, eh, zijn biertje drinkt... en daar komt op een gegeven moment een aantrekkelijke dame naar binnen... Vergezeld van eh, haar echtgenoot. Maar goed, dat neemt niet weg dat de man die in eerste instantie daar al zat... met zijn biertje een beetje gaat zitten te flirten met de dame in kwestie. En de echtgenoot, die is daar niet van gecharmeerd. En die gaat op de vuist. <laughs> Met de man die daar een biertje zit te drinken. Bad, Bad, Leroy Brown. Jim Croce die zong erover in 1973. En daarvoor had je Bad, die Brown. En dat werd gezongen door eh, Woody Guthrie. En dat was een, ja, wat je kan noemen, historische opname. Zo klonk het in ieder geval. En zo klinkt het ook nog steeds vandaag de dag in de 21ste eeuw. Woody Guthrie uit de jaren 40. De dag ging anders bij de vader op Radio 1. Volgende week dan staan ze op het eh, festival Glastonbury in Engeland... wat uitgebreid wordt gebracht op de BBC. BBC 2, 3 en 4. Drie televisienetten die aandacht besteden aan dat enorm grote en goede festival. En wie weet kom je ze daar wel tegen. En kom je ze niet tegen, je kan ze in ieder geval 4 juli tegenkomen. Dichter bij huis, namelijk op Werchter. Wat dan waarschijnlijk niet op tv te zien zou zijn. Of misschien bij Canvas op de Belgische tv, je weet maar nooit. En je kan ze in ieder geval ook tegenkomen als je daar naartoe gaat... in De Wereld Draait Buiten, het Buitenfestival... georganiseerd door de collega's van de wereld draait door. Waar heb ik het allemaal over? Vampire Weekend. Kangurat, Mechanicsburg, Anchorage, Dar es Salaam. we will home in New York with champagne and disco, tapes from LA slash San Francisco, but actually Oakland and Alameda. Your girls in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. gloves the wisdom teeth are you on I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm strong enough, I'm ready for the high. Such a modest I can't do it alone. I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Ancestors told me the dagger was better. She's richer than creases, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of a past life. Still, conversation deserves but a bread knife. And punks who would laugh when they saw us together. Well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them there huddled on Aster. Snow falling slow to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth. I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the house. Such a modest I can't do it alone. I can't do it alone. traded for youth, ages and honor to stand out the truth. We saw the stars and they hid from the world. You cursed the sun when it stepped to your girl. Maybe she's gone and I can't resurrect her. The truth is she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true way of our flesh. Everyone's dying, girl, you're not old yet. Gloves are off. the rubs, the wisdom teeth that I is dat geworden. Eh, te vinden op de LP Modern Vampires of the City Vampire Weekend hoorde je Step. Dat is de titel van de song die ik liet horen. In een aantal buitenlanden, niet in Dus is dit ook met een single verschenen. En met succes overigens Vampire Weekend volgende week te vinden op een van de podia van het Glastonbury Festival. jazzpianist die gebruik maakt van flamenco-invloeden. Niet zo vond want hij heeft Spaanse roots. Deze Miguel Rodriguez en daarbij nog wat Latijns-Amerikaanse klanken. Dat fijn met elkaar gemixt. Pianist Michael Rodriguez, die al eh, enige tijd in eh, Nederland vertoeft... maar dus duidelijk hoorbaar Spaanse invloeden vermengt in zijn eh, jazzmuziek. Je hoorde van hem Gigi en afgelopen avond was hij voor een optreden in het Bird Theater in Rotterdam. Maar u gaat nog meer optredens doen de komende tijd. Eind van deze maand, 30 juni, doet hij een optreden in het MC Theater in Amsterdam... en in dezelfde stad maandag 1 juli zoekt hij het uh, hoge op, namelijk in de Heineken Music Hall... waar hij een optreden zal geven. Michael Rodriguez dus. En wat je van hem hoorde, dat had als titel nogmaals GG. Ik neem u weer even mee terug naar 13 oktober van vorig jaar. Met andere woorden, je krijgt weer een opname te horen uit Spekers met Koppen. Daar waar het gaat om de muzikale bijdragen. En 13 oktober was daar de muzikale bijdrage van de Kik. Al die zorgen, vanzelf, ook al heb ik veel verklaard. al de wereld draait maar door, niks te verliezen. Dus hou je kop erbij en leg de handen in je schoot. En ook al is de kans dan niet zo zuur. Mooi is van de Kik. En ze waren live aanwezig. Live aanwezig op 13 eh, oktober vorig jaar in Spijkers met Koppen. En volgende week dan kan je ze gaan zien in uh, eh, Brouwersdam, Zeeland. Concert uit de Zielen zullen ze een optreden gaan doen. En dit weekend ook nog bij eh, het Humanistisch Verbond in Amsterdam. De Kik dus hier met het nummer Spring Levend. dat is inmiddels een nieuwe single van de band uitgekomen. Want er is niemand en nou ik waarin ze samen, de Kik dus samenwerkt met eh, Armand en Lucky Fonds 3. Want dat, want er is niemand, dat is oorspronkelijk een nummer van de protestzanger uit Eindhoven. Goed, Madness. Band bestaat ook nog steeds. Er is een nieuwe single van eh, de groep uitgekomen. En dat nummer dat heet Misery. wise man said, Don't come to me for sympathy if you can't raise your head. Stand up and see what your life could be if you wore a smile instead. If you keep misery as your company, then you might as well be dead. Why don't you go and suck on a silver spoon? On a spaceship and fly over and the trees. Take a lesson from the birds and the bees. Why don't you go skipping out in the park? Give yourself a chance to make a new start. Try to focus on your health and your Accept the the Yeah, yeah. Misery loves company. That's what the wise man said the remedy to be happy? Well, it's all inside your head. Shift infinitesimally your perception and see your life could be better led. Don't keep misery as your company, or you might as well be dead. Why don't you go and suck on a silver spoon? Buy a spaceship and fly over the and the trees. Take a lesson from the birds and the bees. Why don't you go skipping out in the park? Give yourself a chance to make a new start. Try to focus on your health and your heart. the let go. and see what your life could be if you wore a smile instead. If you keep misery as your company, then you might as well be dead. less. When I'm too good, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in Eliza Doolittle met het hitje dat ze een tijdje geleden had... onder de titel Pack Up, voorafgegaan door de allernieuwste single van de Britse band Madness. Jaren 80 was heel populair, maar ze zijn nog steeds actief. Een paar jaar geleden stonden ze zelfs nog op Pinkpop, op, het, eh, op de main stage, zoals het dan heet. Maar hier hoor je ze dan met de eh, nieuwe single Misery Madness... Tijd voor de sterfgevallen van de afgelopen week. En dan eh, begin ik bij iemand die de dwarsfluit een eh, prominente plaats heeft gegeven in de jazzmuziek. Sam Moost. Vorige week eh, is hij overleden. Het werd in het weekend bekend. 82 jaar oud is hij geworden. Sam Moost heeft tal van albums gemaakt waarop zijn fluitspel te horen is. En bovendien had hij nog een andere gave. Hij kon naast het spelen van de dwarsfluit... tegelijkertijd ook nog neurien. Een soort van dubbelfunctie. Dit is My Little Sweat Shoes. Uit 2008 van Sam Most op de dwarsfluit. Sam Whitman. Sam zeg zeggen op de dwarsfluit. En Sam Moos hoorde je met eh, My Little Sweat Shoes. Het nummer dat werd in 2008 uitgebracht op de LP Simply Flute. 82 jaar oud werd hij vorige week overleden. En Slim Whitman, dat is eh, waar ik het nu over gaat hebben. Want eh, afgelopen week of afgelopen dag werd bekend... dat hij op 90-jarige leeftijd is overleden, Slim Whitman. Heel beroemd geworden, vooral in de Verenigde Staten... waar hij miljoenen platen heeft verkocht, maar ook in buiten Amerika was hij populair. Engeland bijvoorbeeld. In 1955 toen had hij eh, eh, heel veel succes. Want toen stond hij namelijk elf weken achter elkaar nummer 1 in de Britse hitparade met dit nummer... never met you. And yet, if I should lose you, twould mean my very Behoorlijk populair dus in de jaren 50 en zeker met dit nummer Rosemary... dat elf weken achter elkaar nummer 1 stond in de Britse hitparade. De Amerikaanse zanger Slim Whitman, die hoorde 90 jaar oud geworden... en overleden in een ziekenhuis in Florida. Dit is de nacht ging het anders. De vader op Radio 1. Met Palestijnse muziek. وتعشيت الليل خبز وجبنة مالحة من عند عمتي صالحة قمر آه، أبو ليلة شو تعشيت الليل خبز وجبنة مالحة من عند عمتي صالحة وزيتوني انا وياكي يا عيوني وقمر ابو ليلي شو تعشيت الليله خبز وزيت وزعتر بس مع لبن شبعنا اكتر شو تعشيت الليلة خبز ولبن وما ناقيش وكعك منقش تنقيش قمر ابو الليلة شو تعشيت الليلة خبز ولبن ومكدوس وما قدرنا نخلص الدروس قمر ابو ليلة شو تعشيت الليلة خبز وعسل وطحيني وتحلينا قبل muziek inderdaad hier, inderdaad hier in de nacht klinkt anders. En die kwam van Rimbana met een kinderkoor. Rimbana dus, de zangeres, singer-songwriter... die in 2009 een LP opnam onder de titel April Blossoms... met erop Palestijnse liedjes voor de kinderen. Vandaar dat kinderkoor wat erbij zat. De Engelstalige titel van het nummer dat je hoorde, dat luidt New Moon... Rim dus. Paul McCartney, eerder gisteren. Toen was de man jarig. En daar sta ik even bij stil. Je hoort twee redelijk recente opnamen van hem. Dit is redelijk recent, maar dadelijk iets hartstikke nieuws. En ik kreeg McCartney van twee zijden te horen. Een rauwe McCartney, maar eerst een hele zoete McCartney. At last I wake up to see what you've done. So what can I do? but pack up and run. I know the rules. Go get yourself another fool. You say that you love me. I'm yours to command. But you're kind of loving my heart couldn't stand. You use me for a tool. Go get yourself another fool. But deep in your heart, you know that our love could never grow. I tried to believe you that we'd never part, but your kind of loving just broke my poor heart. Now I know the rules go get yourself another fool. I tried to believe you that we'd never part. Your kind of loving just broke my poor heart. But I know the rules. Go get yourself another fool. Mm -hmm. Yeah, you better get yourself get yourself. You better get yourself another fool. Go ahead and get yourself. Get yourself. Get yourself another weinig misgaan. Als je zoiets moois maakt en je huurt ook nog Eric klepten in voor eh, het bespiegelen van de gitaar. Vorig jaar toen kwam het album uit, begin vorig jaar. En dat album heette Kisses on the Bottom... met daarop de stem van Paul McCartney. Wat ik zei eerder gisteren was de man. De ex-Beatle-jarig, 71 is inmiddels geworden. En eh, dit is dus van vorig jaar. Maar hij heeft eh, heel recentelijk een opname gemaakt met... Eh, ja, wel een heel voor zijn doen aparte combinatie. Namelijk een electro-dj-duo, de Bloody Beat de, bloody beetroot root, moet ik dan zeggen. De bloody beetroot. Eh, out of sight, de titel van het nummer. En daarin kreeg geen andere McCartney toren dan die ze juist hebt gehoord. Rauwe McCartney. waardoor tweelingen eigen, zullen we maar zeggen. <laughs> zo kan hij dus ook linker Paul McCartney. In het nummer Out of Sight. En dat is een nieuwe plaat van de eh, groep, de, het electro-dj-duo. Het electro-dj-duo de Bloody Beetroot. Met erop dus de medewerking van eh, de ex-Beatle. Out of Sight, de titel van het nummer. Hier is er weer eentje van een band die morgenavond optreedt in Assen in Café De Witte Bal. Maar 26 in november te waar zijn spekers met koppen. Morgenavond dus live te zien, te bewonderen en te beluisteren... in Café de Witte Bal in Assen. En afgelopen jaar waren ze ook... Een van de live acts in Spekers met Koppen. En uit dat Speakers met Koppen hoorde je dan die opname van een van hun grote successen. You're Not Alone, de band Powerplay onder leiding van Jan van der Mei. van Dam op de accordeon. Tot aan het nieuws.